7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Zaterdag wordt in het Concertgebouw in Amsterdam... een herdenkingsbijeenkomst gehouden... voor de overleden oud-premier Wim Kok. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden... en begint om drie uur s middags. Ook de uitvaart vindt plaats in besloten kring. Premier Rutte heeft in verband met de uitvaart... een vlaginstructie vastgesteld. Dat houdt in dat op alle overheidsgebouwen... zaterdag de vlag half stok hangt... Verder is er voor het publiek op internet een condoleanceregister geopend. Franse steden en milieuorganisaties willen de Franse oliemaatschappij Total aanklagen. Als het bedrijf binnen een half jaar niks heeft veranderd aan zijn klimaatbeleid, stappen ze naar de rechter. Volgens de 13 steden en vier organisaties kan Frankrijk alleen de klimaatdoelen van Parijs halen als Total het milieubeleid aanpast. In dat klimaatakkoord staat dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet blijven. Total is verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk. In een metrostation in het centrum van Rotterdam is asbest gevonden. Volgens vervoersbedrijf RET liggen er asbestvezels bij station Stadhuis, onder de koelsingel. Het metroverkeer is daar stilgelegd en het station is ontruimd. De RET roept reizigers op zich te melden als ze vandaag in metrostation Stadhuis zijn geweest. Een man die jaren geleden na het plegen van een moord in Nederland... naar Turkije vluchtte, moet daar alsnog zijn straf van 18 jaar cel uitzitten. Hij is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Turkije aangehouden... en zit daar ook al een tijdje vast. Omdat Turkije geen onderdanen uitlevert... is dat land gevraagd de straf ook, niet, ook uit te voeren. Daar is Turkije mee akkoord gegaan. Ertan werd bij verstek veroordeeld nadat hij in 1999... een jongen van 17 had doodgeschoten in een recreatiegebied in Oostzaan... Na de moord vluchtte hij naar Turkije. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en oosten wat regen. Ook morgen bewolkt en wat motregen. In het westen droog en wat zon, wat minder wind en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is het grootste deel van de avondspits achter de rug.